hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. opname van, jawel, José Feliciano aan het begin van deze nieuwe aflevering van de zondagmorgen van Go FM. Light my fire. Hey, welkom bij de show. Fijn dat je erbij bent en dat je me gezelschap houdt. Want eh, ik ben bij je tot een uur of twaalf met heerlijke muziek. Lekker ontspannen. En ook een paar interessante onderwerpen. En wat er in de show zit, dat hoor je zo meteen natuurlijk allemaal in de show. Dus blijf bij me. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go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 Prachtige muziek van Olivia Newton-John samen met de Electric Light Orchestra in Suspended in Time. Dean Friedman hoorde je ervoor met Lydia een prachtige herinnering uit 1979. Straks over een ongeveer kwartiertje gaan we praten over... Eh, ja, aspartaam, dat zit in de cola, dat zit in zoetjes. En ja, Foodwatch Nederland is daar best wel een beetje kritisch op. Het zou allemaal niet zo onschadelijk zijn en niet zo onschuldig als dat we denken. Hmm, ben ik een fanatieke gebruiker van Cola Light en zo? Eh, is dat wel een goed plan? Nou, straks eh, gaan we erover praten hier in de show bij GoFam. Dus blijf lekker luisteren, dan komt het allemaal naar je toe en word je ook weer wijzer. You have done what no one You've brought some joy inside my tears. baby. You, you, you have made life's history. You brought some joy inside my tears. You have done what no one thought could be. Nobody ever thought it could. You brought some joy inside my tears. brought some joy inside my tears. Thank you, baby. You brought some joy inside my tears. jou, ontwaak met jou. Wat een wonderschoon lied, toch? Van Aurelie, het meisje met de parel als een schilderij. Dit prachtige stuk muziek uit ja, België natuurlijk, Vlaams. Mag ook wel natuurlijk hier in heel vlaanderen Verder hoorde je Randy Crawford en Joy Inside My Tears. Ook prachtig. Soms moet je gewoon echt eens meegaan in die teksten van je songs. Echt geweldig soms. Och, het schiet al aardig op. Het is alweer uh, vijf minuten voor, uh, zes minuten voor half eh, elf. Over een paar minuten al dan gaan we praten met Foodwatch Nederland over aspartaam. De zoetstofjes. Zijn die wel zo goed voor je? Het komt er allemaal aan, hè? Maar eerst nog Adamo en Amour Perdu. qu'avant. Je lance ce défi au vieux proverbe qui dit qu'amour perdu ne revient plus. On pourra dire en conservant le verbe Amour perdu nous reviendra grandi. J'espère de tout cœur que les poètes ne m'excluront pas de leur partie. Mais bientôt nos cœurs seront en fête quand notre amour nous reviendra grandi. Amour perdu, amour perdu nous reviendra comme le printemps. plus fort qu'avant. Pour moi, la règle prouve l'exception. Mais la grand-mère y voit des inconvénients. Aussi, j'ai pris une sage décision. J'emploie le verbe aimer tous les temps. Peut-être suis-je donc impardonnable chez les amants déçus les résigné Mais moi, je ne suis pas réconfortable par un amour qu'on trouve sur le pavé. Amour perdu, amour perdu nous reviendra comme le printemps. 哦。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 too, and then home. perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. just keep Geweldig Oh, wat een ontspannen muziek hier weer op eh, jouw Radio B Go Film op deze zondagmorgen. Oh, de eerste zondag alweer van augustus. En eh, ja, en dan al van die prachtige muziek. Terwijl we hier aan de koffie zitten met gevulde koeken. Past eigenlijk niet bij zo'n prachtig nummer als Perfect Day natuurlijk. Maar ja, we zitten er wel mee natuurlijk. Met die gevulde koeken. En ik heb er een met twee amandeltjes. Dus ik heb wel weer heel veel mazzel. Verder hoorde je Ademo en eh, Amour Perdu. Tijd voor ons eerste gesprek. Herman de Bruin zit er al klaar voor. Het gaat over zoetjes. En eh, is zoet wel zo gezond? Je hoort het in het eh, gesprek nu. Zoetstof aspartaam is mogelijk kankerverwekkend. Dat zeg ik niet, maar dat heeft de WHO volgens mij bedacht. En de Stichting Voedselarts Nederland, die vindt daar ook wat van. En daar heb ik voor in de uitzending Frank Linder. Frank, welkom. Hallo, bedankt. Ja, ik denk dat jullie ook wel even gekeken hebben wat aspartaam eh, teweeg brengt eh, volgens de WHO. Ja, inderdaad, zeer zeker. Ja, het is eh, ja, opvallend ehm, dat inderdaad de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt nu voor deze zoetstof. in ieder geval hebben ze hebben daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ze hebben naar alle wetenschappelijk beschikbare literatuur gekeken, naar alle onderzoeken. Um, en vooral inderdaad hebben ze gekeken naar het gevaar wat je kan lopen. Eh, mhm. Het gevaar op kanker. En Daarvan hebben ze inderdaad nu aan eh, aspartaam eh, inderdaad de, de klassificatie gehangen dat het mogelijk kankerverwekkend is voor de mens. Dat, dat mogelijk, dat zegt mij dat het nog niet helemaal zeker is. Klopt dat? Nee, dat klopt inderdaad. Ja, eh, ja de, de, WHO heeft meerdere afdelingen en, eentje gaat dus echt over dat gevaar. Hè. Mhm. die, zeggen dus het is, het is mogelijk kankerverwekkend. Nou, dat, dat klinkt al inderdaad vrij gevaarlijk. en dat wil je uiteraard niet. maar dus, dat is eigenlijk pas de, de derde categorie categorie. Er zijn nog twee categorieën eh, die daarboven liggen. Ehm, en eh, de, ja, de, allerergste categorie, de, noemen ze dan de categorie 1. Dat wat echt kankerverwekkend voor eh, mensen is. En dan moet je echt denken aan het eh, roken van tabak of het drinken van alcohol, het eten van bewerkt vlees. Dat valt ook mhm. in die categorie. dan heb je de categorie daarna. Dat is waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens. En dan kan je denken aan het uitstoten van bij frituur op hoge temperatuur, die dampen. de consumptie van rood vlees, maar ook bijvoorbeeld het draaien van nachtdiensten staat daarin Oh. En dan vervolgens krijg je die eh, categorie waar ze nu ook eh, aspartaam tot hebben gerekend. Dus, die categorie mogelijk kankerverwekkend. Dus dat betekent, er is absoluut wel eh, gevaar. en, en dat is inderdaad nu geconcludeerd. Maar aan de andere kant er is ook nog zoiets als risico. Um, en dat is dan weer een andere afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die hebben dus gekeken naar het risico. En die eh, hanteren op dit moment eh, hetzelfde risico eh, wat er al, wat er al was. Hè? Mhm. Dat ze zeggen, nou, er is een bepaalde eh, dagelijkse limiet die je veilig binnen kan krijgen eh, aan aspartaam. En die limiet ehm, die hebben zij op basis van eh, alle onderzoeken, wetenschappen, wetenschappelijke artikelen, datagegevens, alles, alles wat zij tot zich hadden kunnen nemen aan informatie. Daarvan heeft die afdeling gezegd... Eh, het risico, dat laten we ongewijzigd. Dus die dagelijkse limiet, die, die blijft gehandhaafd. Dus, en die, is, die is vrij hoog, hoor. Dus het, het risico ja, dat betekent, laag. Dat betekent dat je dus heel veel aspartaam... of heel veel dranken moet drinken met aspartaam erin... of, of uh, om, om, eh, want dat hebben ze van de cola in de tijd ook wel gezegd. Ja, suiker is slecht voor... in de cola is suiker slecht natuurlijk. Er zit veel te veel suiker in. Dat klopt inderdaad. Maar dan moest je wel heel veel drinken als het gevaarlijk werd. Ja, klopt. En dat, dat geldt voor aspartaam en dat, dat risico dus ook. Dat je dat zou omrekenen, naar, eh, want dan kijk je naar, naar, naar lichaamsgewicht. En dan zeggen ze, eh, nou, bijvoorbeeld een volwassen persoon van rond de 60 eh, kilo... die zou inderdaad dan per dag 4 eh, liter van zo'n uh, light frisdrank met aspartaam moeten drinken. Eh, maar goed, ga je, het, hebben over, over kinderen die, die, die, die weer een kind van 7, 8, 9 jaar weegt zo rond de 30 kilo. Ja dan, dan heb je het alweer over de helft. Dan, ja, dan, wordt dat alweer een stuk minder. En natuurlijk, als je weet dat aspartaam in eh, in Europa in ruim 2500 voedingsmiddelen en dranken zit. Mhm. Ehm, ja, kijk, je, je kan het ook vanuit eh, eh, alle andere voedingsmiddelen, dranken, kauwgom... kan je die aspartaam binnenkrijgen. Maar goed, dan nog zul je wel echt, echt je best moeten doen om die, die limiet te halen. Ja. Wordt het niet echt verwarrend voor het publiek? Ja, oh, zo, ja, ja, ja, ja zeker wat dat betreft eh, kan ik me heel goed voorstellen als inderdaad... Hè, eh, je, je hebt eh, verschillende adviezen hè, en, en, en, zeker dan ook nu... wat, wat uit het verhaal van de, WHO, van de WHO kwam, van ja, we constateren dat er gevaar is, maar er is geen risico. Ja, wat, <laughs> ja, wat, wat, wat, wat moet je dan inderdaad nog als je... dubbele boodschap. Kunnen mensen nog wat vinden we jullie op de website van over dit advies? Ja, zeer zeker. Ja, want eh, we merken heel sterk dat inderdaad aspartaam toch al de, de gemoederen bezighoudt. Dus we hebben een, eh, een eh, uitgebreid artikel met ja, de meest gestelde vragen. Die hebben we op onze website staan en dat is te raadplegen via www.foodwatch.nl. Dan is het helemaal duidelijk en mensen moeten zelf maar even denken hoe ze daar dan mee omgaan. Frank Lintan namens Foodwatch Nederland over zoetstof aspartaam. Dankjewel voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. ZFM qualify. Don't bring your checkbook, bring your broken heart. Cause it's members only tonight. lost your woman, say you lost your man. You got a lot of problems Why in your life. They're throwing a party for the broken hearted, and it's members only tonight. go tell mama not go tell daddy. Red or yellow, black or white. Though in a party, mother sad and lonely. And it's members only tonight. Cause it's members only tonight. conscious members only tonight. essa nostre cene, scene ormai irrecuperabili. Io non sono più il tuo pensiero. più grande del mare del nostro amore è diventato freddo brivido, le risate, le nostre cene. een van de allermooiste hits vind ik persoonlijk van Adriano Celentano. Die in de jaren 70 eh, heel beroemd werd met Prince and Colin en Maar deze ballad komt uit 2002. Confessa, maar is minstens zo mooi. En we vallen er <laughs> bijna bij in slaap op deze zondagmorgen bij GoFM hier in de studio. Is niet helemaal de bedoeling geloof ik, maar het is wel relax. Verder hoorde je Bobby Bland en Members Only alleen voor de leden. Nou ja, de show is niet alleen voor leden, ook voor jou. En ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt op deze zondagmorgen. Misschien ben je aan het ontbijt, laat ontbijt of ben je al aan de voorbereidingen begonnen van de brunch. Hartstikke mooi en eh, daarom hebben wij die lekkere muziek voor je meegenomen en een paar interessante onderwerpen. Ook tot 12 uur, dus eh, over een kwartiertje is het alweer 11 uur. En daarna in het tweede gedeelte van de show is er weer een reportage van Jeroen van Gent, want die ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg uw mening of uw ervaringen. Hoe dat zit, dat hoor je straks dus. Blijf lekker luisteren naar onder andere Suzanne en Freek.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 and talk of all the things we did today here and laugh about our funny little ways while we have a few minutes to breathe and I know that it's time you must leave but darling be home soon I couldn't bear to wait an extra minute my darling, be home soon. It's not just these few hours, but I've been waiting since I toddled for the great relief of having you to talk to. And now, a quarter of my life is almost past I come to see myself at last. And I see that the time spent confused was the time that I spent without you. And I feel myself in blue. So, darling, be home soon. I couldn't bear to wait an extra minute if you don't my darling, be home soon. It's not just these few hours, but I've been waiting since I toddled for the great relief of having you to talk to. prachtige muziek van The Love and Spoonful. Want heel erg lang geleden. Darling, be home soon. Wat een prachtige wens. En verder hoorde je Suzanne Freek en Blauwe Dag. Mijn hemel, wat schiet de tijd op. Nog twee nummertjes en dan gaan we beginnen aan de tweede uur. Hier zijn Paul McCartney Wings. understood. my love. mooi hè? Ze aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van Go FM. Paul McCartney samen met zijn Wings in My Love. Ik ga even pauzeren paar minuten maar hoor, want eh, na het nieuws ben ik bij je terug. En dan gaan we beginnen aan het tweede uur van de show. En eh, dan hoop ik dat je er ook weer bij bent. We gaan iets meer tempo maken. En straks hebben we ook een eh, reportage van Jeroen van Gent. Die de straat op ging met zijn microfoon en u. ja, het hem van het lijf vroeg. Dus komt er allemaal aan. Dus blijf bij ons, blijf bij Go. En wat mij betreft tot zometeen over een minuut of, nou ik schat, een minuut of drie, vier.